Twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer... een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP vanwege de problemen... met de acute zorg in Flevoland... na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. De motie werd gesteund door de PVV, de Partij voor de Dieren en DENK. Lang niet genoeg dus voor een meerderheid. Het is de tweede keer in korte tijd dat een deel van de oppositie de steun in Bruins opzegt. In oktober overleefde die al een motie van wantrouwen die was ingediend door de PVV. Het Openbaar Ministerie scherpt een richtlijn die journalisten moet beschermen verder aan. Een journalist die als bijvangst in een strafdossier terechtkomt... wordt daarover voortaan geïnformeerd wanneer het belang van het onderzoek dat tenminste toelaat. Dat heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal aan de NOS laten weten. Aanleiding voor het besluit is een klacht van NOS Nieuws... over de manier waarop het OM was omgegaan met tapgesprekken... waarin ook een NOS-verslaggever te horen was. In Zimbabwe zijn zeer waarschijnlijk 23 mensen omgekomen in een goudmijn. De slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in het midden van het land in waren gegaan. Door overvloedige regenval brak een damwand in de buurt van de goudmijn door, waardoor die onder water liep. Het reddingswerk verloopt moeizaam door het nog steeds stijgende water. Mediabedrijf Talpa van John de Mol neemt de tijdschriften en internetactiviteiten van Linda over, van uitgeverij Sanoma. Johns zus, Linda de Mol, wordt daarnaast ook een van de programmadirecteuren van Net5, dat nog maar een, dat een vrouwenzender nog meer wil worden. Net5 is een van de televisiezenders van Talpa. Begin dit jaar werd al bekend dat Linda de Mol als presentatrice overstapt van RTL naar Talpa-zender SBS. Dan nog het weer. Het is... Eh, wat sluierbewolking, maar verder droog. En ook wat zon door die sluierbewolking heen bij een graad of 13.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 U gaat luisteren naar aflevering 269 van dit programma. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, eh, in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dat kan ook. Dan tik je even in op internet, zfm, liggenstreepje live. En terwijl alle prijswinnaars nu eh, bericht krijgen van Dolly... en helemaal eh, door het dolle zijn natuurlijk vanwege het feit dat ze gewonnen hebben gaan wij even Dolly en Roy bedanken voor deze speciale Valentijnsuitzending. We beginnen zo meteen met eh, Little Richard en Dana de McCoys. Mijn naam is Bart van der Weer. Veel plezier! Boys waren dit met Hang On Sloopy, een van hun twee hits. De tweede heette Fever en die komt ongetwijfeld ook nog wel een keer voorbij. Het jaar was 1965 en acht jaar eerder, in 1957, had Little Richard al een hit met eh, Keep a Knockin' But You Can't Come In. Hij wilde wel naar binnen, maar dat mocht niet van zijn vriendin, want ze had al iemand anders. Jawel. Eh, en na twee stevige platen hebben we altijd een rustiger plaat op de derde plaats. Chris Montez, het origineel komt uit 1942, maar dat zong hij niet... Hij zong in 1966. There Will Never Be Another You. voor Chris Montez met Let's Dance and Some Kind of Fun. En daarna ging hij over op een wat meer mellow sound van zijn muziek. En dat legde hem geen windeieren. Eh, dit was dus eh, There Will Never Be Another You uit 66. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 14 eh, februari 1969. Vier nieuwe binnenkomers en twee daarvan zijn in ieder geval wereldhit geworden. En één een behoorlijk groot hit en één wat minder. En dat is dan meteen de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar dat hoor je straks. Nieuw op 39, Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Wereldwijde hit voor Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, binnen op nummer 39. En zes plaatsen hoger, de titelsong van een film, en dat is ook een heel bekend nummer geworden, uitgevoerd door Hugo Montenegro. The Good, The Bad and The Ugly op 33. Bad and the Ugly van Hugo Montenegro. De titelsong van de gelijknamige film. En dan gaan we toe naar de, de korte categorie wereldhits. Want nieuw op 32, The Righteous Brothers and You've Lost That Lovin' Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. there's no tenderness like grief. holding in your fingertips. You're trying hard. 32, Bobby Hatfield en Bill Medley, The Righteous Brothers and You've Lost That Love and Feeling. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe, en dat was maar een klein hitje eigenlijk. Wel hoogste binnengekomen op 31, Sandy Shaw en Monsieur Dupont. En dit is natuurlijk dan... De klapper van de week! week, week, week. hello to me, and I began to sing. favoriete pianist, dat mag ik rustig zeggen, Floyd Kramer en Sweetie Baby. En het leuke is, in de volgende plaat speelt Floyd Kramer, Kramer ook mee. En niet alleen hij, maar ook Chad Atkins. En dat heet eh, When Will I Be Loved, wordt uitgevoerd door de Everly Brothers. En het is een compositie van Phil Everly. Hier is dus wat ik al zei, When Will I Be Loved. Sweetie Baby van Floyd Kramer kwam ook dit nummer... When Will I Be Loved van de Everly Brothers uit 1960. En dan is het nu tijd voor de tip van Willem. En die komt van, eh, voor deze keer van de groep Barrel House. En ik weet dat hij daar een heel groot fan van is. En, eh, want in, in 2017 eh, had hij ook al een keer een tip van Barrel House voor ons. Deze keer komt hij van het album Almost There, hun laatste album uit 2016... En het nummer werd geschreven door Tidius Schoenmaker. En dat is ook de zangeres. En het gaat over een uh, privé kwestie. En het nummer heet Lonely Together. Hier is de tip van Willem, Barrelhouse. together. That's such a long I'm looking at your face through the eyes of yesterday. Wondering how I ever could have let you slip away. But it's too late to stop, too late to talk. It all Just wine still be I know that it's so true when there ain't nothing, nothing I can do. I'm just a singer of sad, sad songs of pain. That's all that I got left. All that will remain. It's too late to stop, too late to talk it over, baby. Too late to learn, too late to turn back now. Oh, it's too late to stop, too late to talk it over, too late to learn. too late to turn back now. Ja, ja, 47 jaar bestaan ze al. Barrel House. En dit was Lonely Together uit het album Almost There uit 2016. Dit was eh, de tip van Willem. En de volgende, dat zou zomaar volgende week de tip van Willem kunnen zijn. Bruce Springsteen met eh, Hungry Heart uit 1980. En als je goed hebt opgelet, en je had het bijna nooit kunnen horen natuurlijk... maar op de achtergrond had je kunnen horen Mark Volman en Howard Kalen. En die kennen we dan weer van de Turtles.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 En daarna had hij eh, Standing in the Rain. En het was gewoon een kopie van dit nummer. Alleen met een andere tekst. Eh, dat werd dan ook niet zo'n grote hit eerlijk gezegd. dan gaan we even naar Billy Preston luisteren. En dat is een instrumentaaltje. En dat heet Outer Space. 1972 was het jaar. Dit was Billy Preston in Outer Space. En Billy was een van de drie muzikanten die met de Beatles hebben mogen meespelen. Eh, hij niet alleen, maar natuurlijk ook Eric Clapton... While My Guitar Gently Weeps. En Brian Jones van de Rolling Stones. Die speelde saxofoon op het nummer You Know My Name. Hier is Sonny Bono. c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Dat was uh, Sonny samen met Cher. Maar Sonny die, eh, heeft het nummer gecomponeerd. En dat was niet het enige wat hij deed. Hij was ook producer en daarnaast natuurlijk zanger. Maar hij is ook burgemeester geweest van Palm Springs. Een eh, behoorlijke interessante carrière voor Sonny Bono. De groep Hedgehoppers Anonymous begon in begin jaren 60 als de Trendsetters... en daarna werden ze de Hedgehoppers en in 1965 werden ze ontdekt door Jonathan King. En die maakte daarvan Hedgehoppers Anonymous. Ze hadden één grote hit en dat is deze.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 It's good news we Someone's dropped a bomb somewhere. us from the heat, to keep us from the heat. Dit was de eerste single van de Hedgehoppers in Animals en het werd een heel grote hit. En de tweede heette Don't Push Me en die heeft het, om het netjes te zeggen, niet gehaald. In 1958 schreef Paul McCartney een nummer en dat heette Like Dreamers Do. En je kunt de uitvoering van de Beatles horen op de Anthology One. En dat is later opgenomen door de Applejacks en die hadden er een hit mee in 1964. I, I saw a was het niet de enige die ze hadden. Ze hadden er nog een en die heette Tell Me When. Zo, de laatste minuut die wordt opgevuld voor ons door Joey Piano Smith. En het nummer heet Rocking Pneumonia en de Boogie Woogie Flu.